Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Boink... roept het kabinet op om de buitenschoolse opvang zo snel mogelijk weer volledig open te gooien. Nu mogen alleen ouders met cruciale beroepen hun kinderen brengen. Voorzitter Jellesma van Boink vindt het frustrerend dat op de laatste persconferentie... er geen enkel perspectief is gegeven voor de buitenschoolse opvang. En dat, zo zegt hij, terwijl veel meer mensen weer naar het werk moeten... nu de contactberoepen weer aan de slag zijn gegaan. De politie in Antwerpen gebruikt veiligheidscamera's... om in de Joodse wijk te controleren of mensen zich aan de coronaregels houden... schrijft de Standaard. De camera's werden in 2015 opgehangen vanwege de hoge terreurdreiging. Volgens de Belgische krant greep de politie onlangs in... toen op beelden te zien was dat meer personen dan toegestaan een synagoge binnengingen. Ook in een feestzaal werd ingegrepen omdat er grote hoeveelheden eten werden aangevoerd. Belgische autoriteit bescherming persoonsgegevens is zeer kritisch op de inzet van camera's hiervoor. Volgens de organisatie ligt discriminatie op de loer. In Griekenland zijn de coronaregels verscherpt. Alle scholen blijven twee weken dicht, behalve die in het speciaal onderwijs. In gebieden waar het aantal besmettingen het hoogst is... worden niet-essentiële winkels gesloten. In een aantal regio's, waaronder Athene en Thessaloniki... heeft vooral de Britse variant veel nieuwe besmettingen veroorzaakt. Mannen zijn positiever over kernenergie dan vrouwen... terwijl meer vrouwen dan mannen wel wat zien in een vleestaks. Dat blijkt uit tussenresultaten van een volksraadpleging... waarin mensen kunnen aangeven wat ze de beste manier vinden... om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. De resultaten worden meegenomen tijdens de kabinetsformatie. Het weer. Eerst trekt er een aantal pittige buien vanuit het westen over het land. Sommige met hagel, onweer en zware windstoten. Ook later vandaag kunnen flinke buien vallen, maar tussendoor is ook de zon te zien.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 Let her walk through. Bet it on, then that you'll lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new.